Dik de Hark met het NOS Minister Opstelten vindt de aanslag, aanslag op de rechtsstaat. Dat is onaanvaardbaar en vreselijk, zei hij. Vannacht is een projectiel op de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid afgevuurd. Daarna zijn volgens de politie twee mannen gevlucht op een motor. Mogelijk is er een anti-tankgranaat afgevuurd. Een aantal ruiten is gesneuveld. Opstelten wil dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, wie de daders zijn en wat hun doelstellingen zijn. PvdA-leider Cohen wil dat het kabinet zo snel mogelijk opstapt. Bij de algemene beschouwing in de Tweede Kamer zei hij dat het kabinet de crisis verkeerd aanpakt door onder meer banen te schrappen in de zorg, te bezuinigen op onderwijs voor kinderen die afwijken en door de woningmarkt niet te hervormen. VVD-fractievoorzitter Blok vindt dat het kabinet Nederland goed voorbereidt op nieuwe stormen. Volgens hem blijkt uit de huidige, huidige, situatie hoe goed het was de regeringspartijen en de PVV vorig jaar afspraken hebben gemaakt over bezuinigingen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam staat niet langer onder verscherpt toezicht. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg zijn er nu voldoende maatregelen genomen om verantwoorde en veilige zorg te leveren. Het ziekenhuis stond twee maanden onder toezicht vanwege de uitbraak van de Klebsiella-bacterie. Door toedoen van die bacterie zijn zeer waarschijnlijk drie patiënten overleden. De politie van Nieuwekerk en IJssel is op zoek naar degene die in de nacht van maandag op dinsdag een graffiti-spoor van hakenkruizen en Davidsterren achter zich hebben gelaten. Ze waren gespoten op onder meer bushaltes, woningen, een kerk en een peuterspeelzaal een peuterspeelplaats. Er zijn zeker twintig aangiftes binnengekomen. Het spuiten van hakenkruizen en Davidsterren is kwetsend en gaat verder dan baldadigheid, zegt de politie. Het weer in het noordwesten bewolkt en hier en daar regen of motregen. In het zuidoosten droog en af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen in de ochtend eerst nog kans op een bui. Smiddags is het overwegend droog en breekt de zon door. Het wordt dan een graad of 17.